Jobboot met het NOS Journaal. Nederland heeft een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen. Ranomi Komowi-Jojo maakte haar favoriete rol in de finale van de 100 meter vrije slag waar... en versloeg haar concurrentes in een nieuwe Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Na 50 meter lag ze nog achter, maar op de laatste 25 meter ging ze alle andere zwemsters voorbij. Het was de tweede medaille voor Ranomi op deze Spelen. Eerder won ze met het estafette-team zilver op de 4x100 meter vrije slag. Eerder vandaag waren er bronzen medailles voor de roeivrouwen van de Holland 8 en voor judoka Henk Grol. Nederland heeft nu twee gouden medailles, één zilveren en drie bronzen. Een brand in het Schepenziekenhuis in Emmen heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen. Vanmiddag heeft korte tijd brand gewoed in een hoogspanningsruimte. Daardoor zijn nu technische problemen. Zo kan de temperatuur in het Schepenziekenhuis niet goed meer worden geregeld. Er zijn noodmaatregelen genomen. De belangrijkste apparatuur werkt wel er zou geen gevaar voor patiënten zijn. Maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. Veel minderjarige cannabisgebruikers halen hun softdrugs in de koffieshop, hoewel dat verboden is. Volgens het Trimbos Instituut zegt 38% van de minderjarigen die blowen dat ze hun cannabis uit de koffieshop halen. Het is overigens niet duidelijk of ze de drugs zelf kopen of dat ze anderen naar binnen sturen. De cijfers staan in de Nationale Drug Monitor 2011. Het Trimbos Instituut noemt de cijfers opmerkelijk. Coffeeshops mogen geen drugs verkopen aan klanten onder de 18 jaar. Net als met alcohol moeten coffeeshops klanten om een legitimatie vragen, zegt het Trimbos Instituut. Het weer vrijwel overal droog. Morgenochtend vooral in de kustprovincies kans op een enkele bui. In de middag ook in het binnenland stevige buien met kans op onweer. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt morgen 20 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. You are my survival. Now hear me say, I can't deny. I never say a word.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 Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. I don't know where I stand or what I'm to do I try to forget it and to find someone new So I pray on my knees to heaven above To be somebody please, someone to love So to get to my story, lift me find someone new.